Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij meerdere lawines in Noord-Italië zijn vier mensen omgekomen. Ook is er een aantal gewonden. In de Italiaanse Alpen werden drie skiers meegesleurd door een lawine. Twee van hen kwamen om. In Trentino waren twee lawines. Na een zoek- en reddingsactie werden vier vermiste wintersporters gevonden. Een van hen overleed later in het ziekenhuis. En ook bij een andere lawine in Trentino kwam iemand om het leven. Alarmnummer 112 is weer goed bereikbaar. De storing bij de meldkamer van de hulpdiensten is inmiddels verholpen. Vanmiddag ontstond er een landelijke storing in het meldkamersysteem... waardoor mensen die het noodnummer belden lang in de wacht konden staan. Ook het reguliere telefoonnummer van de politie werkte niet goed. Inmiddels werken alle telefoonnummers weer zoals normaal. De oorzaak van de storing is nog onbekend en wordt onderzocht. De gesprekken tussen Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten verlopen positief. Dat zegt de Groenlandse minister van Buitenlandse Zaken. Ze zei wel dat het nog een lange weg gaat worden. De Amerikaanse president Trump wil al een lange tijd Groenland overnemen. Denemarken, waar Groenland onderdeel van is, blijft zeggen dat een annexatie door de VS onbespreekbaar is. Gisteren openen Canada en Frankrijk een consulaat op Groenland. In de eredivisie heeft FC Volendam gewonnen van PEC Zwolle. Het werd 2-1. Het beslissende doelpunt werd gemaakt in de blessuretijd. NEC won vanavond met 4-1 van Heracles Almelo. De Nijmegenaren staan daarmee op de tweede plek in de competitie. En vanavond zijn er nog meer wedstrijden. FC Twente tegen SC Heerenveen en Fortuna Sittard speelt tegen Sparta Rotterdam. Het weer aan de kust, kans op een bui.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 Dat is... Eh, Jongen van de Straat in Zandvoort. Ja, het is een liedje wat uh, in je hoofd blijft hangen. Maar eerst hoor je Mikey Moore en Andy T met All The People. Is eh, samenwerking met Fatima Provilon.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 ZFM. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort. Dat was eh, weer een productie van DJ Mouse en mij. Het was eh, Happy Home, Happy Heart. CFM Zandvoort, zo werd het voor een beetje shownieuws. DJ Chesto en het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traury... moeten tot een schikking komen. Zo heeft het gerechtshof in Amsterdam eh, afgelopen woensdag besloten. Volgens DJ heeft het kantoor hem in 2012 van fout belastingadvies voorzien... En hij eist 17 miljoen dollar, dat is pak een beet 14 miljoen euro terug. In 2024 probeert Chesto Wies naam Thijs Verwest is... het advocatenkantoor ook al aansprakelijk te stellen... voor de miljoenen die hij heeft betaald. De rechtbank erkent dat het advies niet klopte... maar vond dat de Nederlandse producer en DJ geen schade had ondervonden... want nee, we weten allemaal wat hij per uur verdient... En dat verdienen wij nog niet per jaar. En volgens de rechtbank had de 57-jarige Chesto zonder advies ook belasting moeten betalen aan de VS. Maar als Chesto dat had geweten, dan had hij minder gewerkt in, eh, in de VS. Dus ja, daar is wat voor te zeggen natuurlijk. Dus eh, Chesto is het er helemaal niet mee eens. Dus eh, ja, maar het is wederom van tafel afgehaald. Dus ja, we gaan afwachten hoe het allemaal gaat lopen. En Mark Ronson is tijdens de komende Brit Awards verzekerd van een onderscheiding... De organisatie heeft aangekondigd dat de Britse muziekproducer, gitarist en DJ bij Outstanding Contribution to Music Award eh, zal ontvangen. De 50-jarige Ronson wordt gezien als een invloedrijk figuur in de hedendaagse muziek. Zo maakte hij nummers als Uptown Funk met eh, Bruno Mars samen... en Nothing Breaks Like a Heart van eh, Miley Cyrus. Ook produceerde hij het succesvolle album Back to Black van Amy Winehouse voor zijn werk won hij veel prijzen. Waaronder meerdere Grammys en een Oscar. En nu dus ook eentje bij de, bij de Brit Awards tussen. Eh, eh, doet hij goed, hè? van antwoord, muziek. Daarvoor zit jij in radio gekluisterd. Wat dacht je van uh, Mike Miltrain met Sign in de Deep Bud Radio Edit? lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. op ZFM. Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. was muziek van Mirko en Meeks met You're No Good. En daarvoor horen we Motte en Sugarstar met Feel the Vibe in de Sugarstar Long Mix. En zo met even tijd voor de party Wat voor feestjes staat er allemaal gaat op deze zaterdag 7 februari. De eerste zaterdag van de maand, want vorige week was het 31 januari. En nu zitten we alweer op 7 februari. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. het feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Escape in Amsterdam. En voor meer informatie checken voor de website escape.nl. En de line-up is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. En jij kent hem waarschijnlijk beter als eh, Raymond Teunissen. En vanavond heeft Raimundo meegenomen Jennifer Cook, Wayland Pereira, Danique on percussions... En eh, Heights is aanwezig vanavond dus in de Escape Wekelijks feestje Brainwash. En normaal gesproken hebben we ook een feestje op eh, zaterdag. Een feestje, de Home of Hip-Hop en R&B. Dat is natuurlijk encore in de Melkweg in Amsterdam. Nou, ik heb gezocht en gezocht en niet gevonden, want eh, er staat helemaal niks op de line-up. Dus eh, ik heb een ander feest voor je waar we ook altijd aandacht aan besteden. Dus vanmiddag begonnen om 1 uur, thuishaven. Met uh, eh, Filou Luzolo en Friends is om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond op het thuishaventerrein in Amsterdam bij Sloterdijk en naast de A5. Meer informatie check de website thuishaven.nl met onder andere Dennis Verreren en natuurlijk Filo Luzolo. Town heeft hij meegenomen, e AAT, Sure Cher Semain en Pierre Faro. En eh, in het secret, eh, op het secret podium staat eh, onder andere Coco, uh, Coquelicot, Sarkus en allemaal moeilijke namen en teens. Check gewoon even de website thuishaven.nl. En dan had ik nog een feestje, maar eh, eh, die is verdwenen. In de lichtfabriek hebben we vanavond ook een feestje. En eh, ik denk dat ik hem per ongeluk... lichtfabriek Haarlem. Kijken wat daar voor, voor feestje vanavond is. <laughs> Want dat is lekker dicht bij huis. Als ik het kan vinden op, eh, op de website natuurlijk. Want eh, ja, dat is wel leuk. Maar dat staat er dus wederom niet. lichtfabriek. Ja, we doen alles gewoon live. Het kan allemaal. Maar eh, <laughs> hetgene wat ik zoek... kan ik even dus niet vinden. Het is... ja, ja. Ja, Progressive House. Thuiskomen feestje in, eh, in de lichtfabriek in Haarlem. Dus uh, thuiskomen is een gezellig feestje met knettergoede progressive en organic house. Speciaal voor het 30-plus publiek. Dus als je 18 bent, moet je er niet naartoe gaan, want je komt niet binnen. De vierde editie vindt uh, plaats vanavond om 6 uur tot 1 uur vannacht in de lichtfabriek in Haarlem. Dus ja, dan weet je dat. De intree is tussen de 20 en de 29 euro. Dus Progressive House, als je 30 plus bent in Haarlem... met het feestje thuiskomen. <laughs> Zo, hebben we toch even opgelost, hè? Kleine vertraging, maar het is allemaal gelukt.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 Deze week op 10, Harry Romero met Don't You Want Some More. Op 9, Prospa en Kismo, eh, nee, Kismo, <laughs> Cosmo Kind moet ik zeggen, met Love Songs. Op 8, Milky en Matt Grab met Just The Way You Are. Op 7, Mr. V, Luke van Dijk en Jordan Brando met Just Dance. Op 6 LP Rhythm met Want Somebody. Op 5 die populaire plaat Jonas Blue en Malif met Edge of Desire. Op 4 Woo met Can't Stop. Op 3 deze week Supernova met Velvet Avenue. En op 2 Lightly met Mambos. En deze week nog steeds op 1 Josh Baker, Peach Cavelli en Silva Bamba met Feel This Way. En wij hebben andere muziek. Wat dacht je van In Full Effect, Man Without a Clue.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 Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. The best beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk Main Stage. It's driving me crazy, can't figure you out. It's driving me crazy, keep you steady. It's driving me crazy, can't figure you out. It's driving me crazy, keep you steady. It's driving me crazy, can't figure you out. It's driving me crazy, keep you steady. crazy, can't figure you out. It's driving me crazy, keep you Ja, en dat was muziek van uh, eh, Lewis Taylor met Drive Me Crazy. Driving Me Crazy moet ik zeggen. En daarvoor de Foo Funkers met It's Saturday Night. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk Mainstays. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten.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 Jelle